Manik Zampersen met het NOS-journaal. Bij de Hajj in Mekka zijn dit jaar ruim 1300 pelgrims om het leven gekomen... hebben de Saoedische autoriteiten bekendgemaakt. Met name de extreme hitte heeft veel levens geëist... vooral onder gelovigen met een zwakke gezondheid. Er zijn temperaturen boven de 50 graden gemeten. Aan de Hajj deden zo'n 2 miljoen moslims mee... maar die hadden lang niet allemaal een vergunning... Honderdduizenden pelgrims gingen naar Mekka via een clandestien reisbureau. Ze hadden dan vaak geen toegang tot ruimtes met airco. Op het EK voetbal is Duitsland groepswinnaar geworden in Pool A. Het thuisland speelde met 1-1 gelijk tegen Zwitserland, dat tweede is geworden. In dezelfde pool eindigde de wedstrijd tussen Hongarije en Schotland in 1-0. Het doelpunt viel in de tiende minuut van de blessuretijd. Schotland is daarmee uitgeschakeld. Hongarije heeft nog een kans om door te gaan naar de achtste finales. De wedstrijd lag in de tweede helft lang stil... na een harde botsing van de Hongaarse aanvaller Varka. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de voetbalbond is zijn toestand stabiel. In de Russische Republiek Dagestan hebben gewapende mannen het vuur geopend op een synagoge, twee kerken en een politiebureau. Daarbij zijn zes agenten, een priester en een kerkganger omgekomen. Ook twee schutters werden gedood. Op andere daders is een klopjacht aan de gang. De autoriteiten van Dagestan, een overwegend islamitische republiek, spreken van terroristische aanvallen. In Kudelstaart bij Aalsmeer is een man overvaren door een boot. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en is met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de boot is een man van 21. Hij is aangehouden. Het ongeluk was rond 5 uur afgelopen middag op de Westeinderplassen. Plassen. Het weer, lokaal kans op wat mist. Verder helder, de temperatuur daalt naar een graad of 11.